uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Klimaatminister Jette is opgelucht dat de Russische gaskraan weer een stukje open is. Sinds vandaag stroomt er weer wat gas door de buizen van Nord Stream 1. Wel een stuk minder dan normaal en dat zorgt ervoor dat de gasprijs nog hoger gaat worden, zegt de minister. voor mensen thuis geldt dat we in de opslagen in het noorden van het land voldoende gas op voorraad hebben om ook de komende winter eh, door te komen. Dus er zullen geen fysieke tekorten zijn. Maar door de hoge druk op de energie energiemarkt eh, zijn de prijzen hoog. En dat hebben de mensen afgelopen maanden natuurlijk al gemerkt. En dat kan dan nog, eh, ja, nog erger worden en ook langer aanhouden. Het kabinet blijft zich voorbereiden op de meest extreme scenario's. Bijvoorbeeld op het geheel wegvallen van gas uit Rusland. De Europese Centrale Bank, zeg maar de bank van de banken... heeft voor het eerst in jaren de rente verhoogd. Dat doen ze om de inflatie aan te pakken. Om jouw boodschappen dus wat goedkoper te maken. Al merk je dat volgens mijn economiecollega Nick Wouters niet met vandaag of morgen. In de prijs in de supermarkt ga je dat voorlopig nog niet merken... omdat dat effect echt de dus zes tot negen maanden duurt voordat je het eh, in de praktijk merkt. En het zal niet zo zijn dat het meteen allemaal goedkoper wordt... maar minder snel duurder wordt. Het bagageprobleem op Schiphol wordt nog groter. Het vliegveld had gisteren te maken met een storing in het bagagesysteem... en daardoor kunnen KLM-reizigers die overstappen voor een Europese vlucht... alleen handbagage meenemen. Ze moeten hun koffers achterlaten op de luchthaven... en dat terwijl daar al duizenden koffers liggen. Als je dat kijkt kijk, het is gewoon echt chaos. Alle koffers die er liggen, naar nou, mensen, schoenen, bukjes. Het is echt, eh, ja, we hadden van tevoren de verhalen gehoord. Maar dat het zo erg zou zijn, hadden we niet verwacht. Passagiers kunnen hun vlucht omboeken als ze hun koffer niet willen achterlaten. Maar het lijkt erop dat ze daar wel voor moeten betalen. Brian Brobby keert definitief terug naar Ajax. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant zijn Ajax en RB Leipzig het vanochtend eens geworden. Ajax zou 17 miljoen euro plus bonussen voor de spits betalen. Brobby die vertrok vorig jaar zomer naar Leipzig, maar daar ging het niet zo lekker. De voetballer gaf al tijden aan terug te willen keren naar Amsterdam. En het weer nog. Het is regenachtig op veel plaatsen en hooguit 21 graden. Straks wordt het vanuit het zuidwesten droog. Morgen soms zon, soms regen bij 18 tot 25 graden. ZFM, Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij zo'n 25 kilometer file. Het is langzaam rijden op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep met een kwartier vertraging. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel... en Amsterdam Slotervaart ongeveer een kwartier vertraging. Eh, dat komt door een ongeluk op een eh, aansluitende weg. Dat duurt nog tot 6 uur waarschijnlijk... De A22 Beverwijk richting Velzen is dicht bij de Velzertunnel. Het eh, plafond van de Velzertunnel is beschadigd.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 De kustwacht gaat ervan uit dat de twee niet meer levend worden gevonden. De Amerikaanse president Biden is positief getest op corona. Volgens het Witte Huis heeft hij alleen last van vermoeidheid en een droog hoestje. Jill Biden, de vrouw van de president, is negatief getest in Amsterdam en Den Haag kunnen mensen vanaf maandag gevaccineerd worden tegen apenpokken.